De minister van Sociale Zaken hoopt dat er wat gaat veranderen. Het doel is dat we met elkaar een samenleving bouwen eh, waar iedereen zich veilig voelt. Incidenten kun je nooit uitsluiten, maar er moet echt een cultuurverandering komen. Meer dan de helft van de jonge vrouwen zegt dat ze in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met seksueel overschrijdend gedrag. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het ontvangen van seksueel getinte appjes, maar ook om aanranding. De vier actievoerders van Extinction Rebellion... die eind vorige maand de A12 probeerden te blokkeren... krijgen taakstraffen van 45 uur. Bij de acties bij Den Haag lijmden sommige mensen zich vast aan het asfalt... en anderen bleven gewoon op de weg zitten. Een oncoloog van het Nijmeegse Radboud ziekenhuis mag haar werk blijven doen. Ruim drie jaar geleden werd ze op non-actief gezet. Toen bleek dat er bij de behandeling van 45 kankerpatiënten ernstige fouten waren gemaakt. Meerdere mensen zijn daardoor niet goed behandeld. Ze mag nu dus blijven werken, maar ze heeft wel een aantal waarschuwingen gekregen. En als je morgen naar de wedstrijd van Ajax gaat, dan mag je rekening houden met duurder bier. De Johan Cruijff Arena heeft de prijzen voor een biertje nu verhoogd met 50 cent. Dat vindt deze bierexpert van AT5 maar niks. Het is gewoon omdat het kan. Omdat iedereen naar Ajax gaat, omdat er 30.000 mensen op de wachtlijst staan voor de seizoenkaart. Ik denk dat ze misbruik maken van de positie. Hij is ook even gaan uitrekenen hoeveel geld je mee moet gaan nemen naar het stadion morgen. Als je met z'n zessen bent bij Ajax, je koopt een groot biertje dan kost dat 43,50 euro. Daar kan je een heel aardig feestje voor geven. Nog beter, dan kan je drie kratjes Heineken voor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 be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 in the car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 摇滚。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 Pretty chicks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 you.